11 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Het dodenaantal van de terreuraanslag op de moskeeën in Christchurch is opgelopen naar 50. Bij het bergen van de lichamen in de moskeeën bleek dat er geen 49 doden zijn, maar 50, meldt de politie in Nieuw-Zeeland. Tientallen mensen worden nog in het ziekenhuis behandeld aan schotwonden. Vrijdag openen rechtsextremistische terrorist het vuur op de gelovigen in de Al-Noor-moskee. Daarna volgde een aanslag op het tweede moskee. De 28-jarige verdachte, Brenton Tarrant, is voorgeleid in een rechtbank in Christchurch... waar zijn proces 5 april begint. Tot die tijd blijft hij in voorarrest. Hij wordt verdacht van moord, maar naar verwachting komen daar de komende tijd meer aanklachten bij. Frankrijk probeert met vier schepen de olievlekken op zee te bestrijden... die afkomstig zijn van een Italiaans containerschip in de Golf van Biscayen. Het vrachtschip verging dinsdag en brandde drie dagen voor het zonk. In totaal zat er 2200 ton zware stookolie in de brandstoftanks van het schip. Het schietincident vanmiddag in Amstelveen, waarbij een man en een vrouw licht gewond raakten, lijkt een liquidatiepoging te zijn. Het gaat om een Turkse man van 55 en zijn dochter van 17. Volgens bronnen is de man bekend bij de politie vanwege betrokkenheid bij cocaïnehandel. De politie is op zoek naar twee verdachten. Omdat het water in de Maas door de regen van de afgelopen dagen flink is gestegen leidt dat tot problemen in Limburg. Ook zij rivieren van de Maas dreigen buiten hun oevers te treden. Het waterschap is bezig om overlast te voorkomen. Zo worden op verschillende plekken pompen geplaatst en zijn nooddammen aangelegd. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis verloren van Willem II. Het werd 2-3. NAC bleek geen partij voor FC Utrecht. De wedstrijd in Breda eindigde in 0-4. De Graafschap won met 3-0 bij Heerenveen. Het weer. Komende nacht gaat het regenen. De wind is nog altijd behoorlijk vlagerig. Het koelt af naar een graad of 7.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 It strives to make me move my feet, but there's a humble backing beat. It strives to make me move my feet. There's a humble, there's a humble, there's a humble, there's a humble, there's a humble, there's a humble.